Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je hebt de komende dagen vrij weinig aan de coronamelder-app. Vanwege privacyproblemen geeft de app even geen waarschuwingen meer. Minister Hugo de Jonge heeft de meldingen stopgezet... omdat op Android-telefoons bepaalde besmettingsinfo werd opgeslagen. Dat is niet de bedoeling. Google zegt dat de boel inmiddels is gefixt... maar de minister wil dat de komende dagen nog controleren. In Groningen is weer een aardbeving geweest. De beving was vooral te voelen in de buurt van het dorpje Huizingen... Bij de regionale omroep RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die de grond voelden trillen. Bij sommige mensen stonden de glazen te rinkelen in hun kast. Anderen zeggen dat het voelde alsof er een auto tegen hun huis aanreed. Paniek om niks gisteravond in Rijswijk. Er kwam een melding binnen dat er een lichaam in een kanaal zou liggen. Hulpdiensten gingen er massaal op af, maar de duikers hoefden niet het water in. Het lichaam bleek een etalagepop te zijn. Misschien ben jij voor het eerst sinds een behoorlijke tijd weer eens wakker geworden met een terraskater. Gistermiddag gingen de stoelen en tafels naar buiten. Ja, heerlijk. Lekker een ijskoud tapje, heerlijk. Fijn, lekker weer, top. Heerlijk. Hamburgertje, heerlijk. Ja, lekker. Ja, heerlijk. We gaan weer lekker het is zo lekker weer. Eerste dagje terras, lekker zonnetje. Weer weer lekker naar buiten mogen, lekker op het terrasje, lekker wijntje drinken, lekker lunchje pakken, heerlijk. Om zes uur was het afgelopen met de lekkere snacks en heerlijke drankjes en werd de boel weer opgeruimd. In Middelburg in Zeeland klokten ze hun glas gauw leeg. De laatste pilsje en dan, moeten, we, gaan we maar naar huis. En dan kijken we volgende week wel weer verder. Morgen geven ze regen af, dus dan... Eh, ik heb echt een eh, hele leuke dag gehad. Ik ben zo blij dat ik weer kan en mag. En eh, iedereen was aardig en iedereen was blij. En ja, daar word je dan zelf ook natuurlijk heel blij van. Het weer, veel wolken vandaag, er vallen buien. Het kan ook nog onweren. Het wordt ook niet warm, hooguit 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de afrit Nieuw-Vennep dicht voor politieonderzoek. En dat zorgt voor file op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.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 Opened up and let you in. You made me feel alright for once in my life. Now all that's left of me is what I pretend to be. So together, know what? Lucas and Steve, Black Street, no diggity, no doubt.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 In de omgeving van Huizingen in de provincie Groningen is gisteravond een aardbeving gemeten. Die had volgens het KNMI een kracht van 2,3. RTV Noord kreeg rond 10 uur tientallen meldingen van mensen die de beving hadden gevoeld. President Biden heeft een optimistische toon aangeslagen in zijn eerste speech voor het congres.